Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Dit jaar zullen vermoedelijk 50 tot 60.000 mensen asiel aanvragen in Nederland. Eind vorige maand stond de teller op 40.000, meldt staatssecretaris Dijkhoff. Door de grote stroom vluchtelingen zijn er te weinig plaatsen om ze allemaal op te vangen. Daarom worden er snel nieuwe plekken gezocht en moeten asielzoekers langer in de noodopvang blijven. Taliban hebben zich volledig teruggetrokken uit de Afghaanse stad Kunduz. De strijders zouden zich hebben teruggetrokken om te voorkomen dat er nog meer burgerslachtoffers vallen. Ze ontkennen dat ze zijn verdreven. Kunduz werd eind vorige maand ingenomen door de Taliban. Die hadden de stad een paar dagen volledig in handen, maar werden al snel teruggedreven door regeringstroepen en het Amerikaanse leger. De afgelopen weken zouden zeker 60 burgers in de strijd zijn omgekomen. De meeste bij een aanval op een kliniek van Artsen zonder Grenzen. Vakbonden en werkgevers hebben een akkoord gesloten over een nieuwe CAO voor de kleinmetaal. Zo'n 300.000 metaalwerkers krijgen er tot mei 2017 iets meer dan 4% bij en een eenmalige uitkering van ruim een half procent. Naast de loonsverhogingen zijn er afspraken gemaakt over scholing, flexwerk en mogelijkheden voor een vierdaagse werkweek. Scholen in het voortgezet onderwijs klagen massaal over het digitale lesmateriaal van uitgeverij Noordhof. Er zijn geregeld storingen waardoor het lesmateriaal niet of slecht toegankelijk is. Bij de distributeur komen er dagelijks ruim 250 klachten binnen. Noordhof is de grootste uitgever van onderwijsmateriaal. Begin dit jaar zei het bedrijf dat het last had van aanvallen van hackers. Het weer bewolkt met landinwaarts opklaringen met mogelijk mist en in het noordwesten buien.